Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrijwel alle geëvacueerde bewoners in Wolvenga kunnen weer terug naar huis. Alleen bewoners van twee woningen moeten de nacht elders doorbrengen. Gistermiddag brak er brand uit in een complex met garageboxen. Vermoedelijk ontstond die brand door laswerkzaamheden. Volgens de veiligheidsregio waren er voorafgaand aan die brand meerdere explosies. 42 woningen werden daarom ontruimd. Duizenden mensen zijn in de Georgische hoofdstad Tbilisi de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Demonstranten hebben barricades opgeworpen, ramen ingegooid en vuurwerk afgestoken. Daardoor ontstond ook een kleine brand in het parlementsgebouw van Georgië. President Zourabis Livi zei vanavond dat ze niet van plan is om haar post te verlaten als haar termijn volgende maand afloopt. Ze noemt het parlement onwettig vanwege de omstreden verkiezingen van vorige maand. Het Europees Parlement heeft die uitslag verworpen... en ook de Georgische Openbaar Ministerie doet onderzoek naar mogelijke fraude. In de Griekse havenstad Thessaloniki kunnen mensen vanaf gisteren met de metro reizen. Het duurde 20 jaar om de nieuwe metrolijn van bijna 10 kilometer aan te leggen. Het project werd meerdere keren stilgelegd omdat er 100.000 archeologische vondsten werden gedaan. De stad heeft een deel van die vondsten een plek gegeven op de 13 stations. Reizigers lopen nu langs de historische voorwerpen voordat ze in de metro stappen. Per dag worden zo'n 250.000 reizigers verwacht in de metro van Thessaloniki. Het cabaretfestival Kamaretten is dit jaar gewonnen door Oscar Smit. Volgens de jury heeft de 31-jarige komiek uit Utrecht slimme grappen en aandacht voor detail. De finale werd gehouden in een uitverkocht Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Smit kreeg een trofee en won 2000 euro. De publieksprijs van het cabaretfestival ging dit jaar naar de 27-jarige Luc Weggemans. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht vanuit het zuiden opklaringen en in het binnenland kan het licht vriezen.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 Sube las manos que esta vaina apenas empieza. Ah. hasta que no queme la candela, hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka, Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata.